Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de krant die door Harry en veel andere beroemdheden is aangespannen. Prins Harry is ervan overtuigd dat zijn telefoon is gehackt door de uitgever van de krant. Ook zouden ze op zijn voicemail hebben ingebroken. Of dat ook zo is, is nog niet bewezen, maar de krant zegt dus al wel sorry. Ze willen ook een schadevergoeding betalen, hoeveel weten we nog niet. De man die voor de rechter staat voor het misbruiken en vermoorden van Gino van 9 heeft een lange behandeling nodig. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum heeft de man verschillende stoornissen waar hij aan moet worden geholpen. Anders is de kans groot dat hij in herhaling valt. Donny M, zoals hij heet, bekende eerder al dat hij Gino vorig jaar heeft misbruikt en gedood. Vliegmaatschappij Lufthansa heeft onterecht steun gekregen van de overheid. Ze kregen tijdens corona 6 miljard euro, zodat het bedrijf niet om zou vallen. Maar de hoogste Europese rechter zegt nu dat die steun niet eerlijk was. De zaak was aangespannen door concurrenten van Lufthansa, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Ryanair en Condor die zijn naar de rechter gestapt en die hebben gezegd... we vinden het oneerlijk eh, dat Lufthansa eh, die staatssteun heeft gekregen. We voelen ons benadeeld en die toestemming die had de Europese Commissie nooit mogen geven. Lufthansa heeft de steun inmiddels wel terugbetaald. En dik 2,1 miljoen mensen hebben gisteravond in Nederland gekeken... naar de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De laatste finalist die bekend werd gemaakt begon wel met de letter N... maar Nederland was het niet. en Noorwegen, inderdaad. Het laatste land, dat betekent geen finale voor Nederland... voor het eerst in acht jaar. Ik toonde het nog erg. Ierland haalt voor de achtste keer in tien jaar niet de finale, maar het is jammer. Echt jammer. Mia Nicolai en Dion Cooper haalden in Liverpool te weinig stemmen met hun nummer Burning Daylight. Het weer, veel wolken, soms wat zon, maar er vallen ook wat pittige buien, vooral in het zuidoosten. Morgen beginnen we de dag mistig, later schijnt de zon af en toe, maar er vallen ook weer wat buien.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 Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got the to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio, play us, cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as I rock the mic, right? Oh, excuse me, not That's a synchronizer with the analyzer. Coming wipes the session. Let there be a lesson question. You carry protection, now will your heart go on? feeling Dion. Come a chameleon.